Morat Rouakili met het NOS-journaal. Een jury in de rechtszaak tegen R. Kelly heeft de zanger schuldig bevonden aan verschillende kinderporno-aanklachten. Hij werd vrijgesproken van het belemmeren van de rechtsgang. De 55-jarige zanger wordt al sinds de jaren 90 beschuldigd van misbruik en zit sinds 2019 vast. In juni werd hij al veroordeeld voor het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Hij kreeg daarvoor 30 jaar celstraf opgelegd. De nieuwe straf die de rechter na het oordeel van de jury zal opleggen, komt daar bovenop. Enkele honderden mensen hebben vanavond in Vlissingen meegelopen met een stille tocht voor de 20-jarige Rainé, die vorige week in de woonplaats werd doodgestoken. De tocht begon bij de woning van het slachtoffer en eindigde in het Bellamy Park, waar Rainé afgelopen donderdag overleed. Volgens Omroep Zeeland liepen zo'n 500 deelnemers mee aan de stille tocht. Ook de familie van het slachtoffer liep mee. Deelnemers aan de stoet droegen shirts met de woorden silence... because we don't have any words and justice for Rainé. Napoli heeft met 0-3 gewonnen van Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. Zo gaat Napoli als koploper van Pool A naar Amsterdam... waar op 4 oktober de belangrijke wedstrijd tegen Ajax wordt gespeeld. De Amsterdammers waren eerder met 4-0 te sterk voor Rangers FC... dat puntloos onderaan staat. In Londen zijn duizenden Britten op de been om een laatste eer te bewijzen aan koningin Elizabeth. Er staat vanavond een rij van meer dan drie kilometer. Sinds vanmiddag staat de kist van de koningin in Westminster Hall... waar bezoekers de komende dagen dag en nacht afscheid kunnen nemen. De verwachting is dat 750.000 mensen dat gaan doen. Maandag krijgt Elizabeth een staatsbegrafenis. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 14. Vannacht valt in het noorden een bui, in het zuiden kans op mist.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 and We won't hesitate. Break down the garden gate. There's not much time left today. zomer is jouw keuze ZFM. het over. Als jij zo doet, als jij je zo verlaat, dan kan ik blijven dromen. Maar het is beter dat ik.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 Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my Jesus, time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and you said, what? you know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone That's my angel, she'll be stable until I'm one I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name for you Even though they call you by another, you were always mine took yeah. forever, you were always, always mine. Heart broke when I found out there's a hole in yours. Had me stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is.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 ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Ba, ba, ba, ba. Mhm, mm mhm. Mm aha, aha. Oh, dieses, die, eh, die... salsa, salsa. salsa. Oh, electrica salsa. Hmm? a d'abord une attache mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, y'a y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. don't give me Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même hauteur Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.